Want ruim 30 scholen daar vinden het niet veilig om de boel open te gooien. Ook in de rest van het land twijfelen scholen nog. Deze schooldirecteur in het Groningse dorpje Ten Boer maakt zich zorgen. Nou, kleuters kan je sowieso natuurlijk niet eh, op anderhalve meter afstand houden. die spelen met elkaar, die komen dingen vragen. Er moeten snottenbellen afgeveegd worden of veters gestrikt. Eh, maar ik zie bijvoorbeeld ook problemen bij het ophangen van de jassen en de tassen en het schoenen uitdoen. De garderobe is gewoon niet berekend op anderhalve meter eh, afstand. Bovendien willen sommige leraren niet voor de klas omdat ze in een risicogroep zitten. De ruim 30 scholen in de regio Bergen op Zoom beslissen volgende week wanneer ze de deuren weer openen. Mensen die in de corona-app gewaarschuwd worden dat ze bij een besmet iemand in de buurt zijn geweest... kunnen voortaan direct naar de teststraat. Tot nu toe moest je vijf dagen wachten. Het ministerie hoopt de besmettingen nu eerder te ontdekken. En gemeenten kijken of ze minder streng kunnen zijn bij het geven van een uitkering aan jongeren die dreigen dakloos te worden. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er steeds meer jongeren op straat terechtkomen. Nu krijgen jongeren zonder vast woonadres en zonder werk of opleiding helemaal niks. Door ze wel een uitkering te geven hopen gemeenten uiteindelijk geld te besparen. Want jongeren hoeven geen lange hulptrajecten te volgen als ze eerder een huis of baan hebben. Geldt ook voor Artisia. Zij woont sinds een jaar in een opvang en hoopt haar leven weer op de rit te krijgen. Ja, gewoon dat ik toch een, ehm, weer een houvast heb in mijn leven. Gewoon eigen plek, gewoon werk, gewoon ja, dat ik gewoon weer gelukkig kan zijn. In Nederland zijn zo'n 9400 jongeren dak- of thuisloos. Het kabinet trekt 200 miljoen euro uit om gemeenten te helpen met dit probleem. Het weer. Vanavond valt er regen.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 Our love was unintentional. She says we're not responsible. She thinks with her chin up. She always makes uncommon sense. Always knows just what to say. She always takes me unaware. never you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. feel to how I feel.